van 10 uur. Waterwalgemoed met het RWS Journaal. De oppositie in de Brunsumse gemeenteraad roept de hulp in van minister Gren van Middellandse Zaken. De gemeenteraadsleden willen dat ze een wethouder uit de plaats, Jo Palmen, afzet. Gisteren stapte burgemeester Wienans op omdat hij niet verder wil met Palmen als wethouder. Palmen van de partij Burgerbelangen Brunsum zou al maanden zorgen voor een verziekte sfeer in de lokale politiek. Als de raad hem niet wegstuurt, kan alleen de minister hem nog ontslaan. Bij verschillende incidenten in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker veertien mensen om het leven gekomen. Gevechten tussen christelijke milities en islamitische rebellen hebben in het midden van het land zeker aan tien mensen het leven gekost. Bij aanslagen in Bria zijn vier VN-militairen omgekomen, die afkomstig waren uit Mauritanië en Zambia. Het is al vier jaar onrustig in het Afrikaanse land, waar in 2013 christelijke en islamitische strijdgroepen tegenover elkaar kwamen te staan. De autoriteit Consument en Markt gaat strenger kijken naar de effecten van ziekenhuisfusies. Uit onderzoek van de toezichthouder blijkt dat de prijzen van behandelingen bij ziekenhuizen die zijn gefuseerd forser zijn gestegen dan bij ziekenhuizen die niet samen zijn gegaan. Eerder bleek al dat een fusie geen positief effect heeft op de kwaliteit van de zorg. Het ACM wil daarom de toezicht op fusies verscherpen. De komende tijd wil YouTube extra mensen aannemen die video's beoordelen. Dat schrijft de topvrouw van het videoplatform. In de loop van 2018 moeten er 10.000 moderatoren zijn. Hoeveel er nu al aan het werk zijn is onbekend. De topvrouw schrijft dat er mensen zijn die YouTube misbruiken en dat dat moet veranderen. Een paar weken geleden ontstond er ophef toen bleek dat er video's op YouTube stonden... waarop te zien is hoe kinderen mishandeld worden. Het weer nog, op veel plaatsen blijft het vandaag droog. Wel zijn er veel wolken en lokaal valt er lichte motregen. Slechts hier en daar komt de zon erbij. Met ongeveer 8 graden is het wel zacht.